Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Venezuela zijn nog steeds moeten gaan. Mogelijk proberen de autoriteiten zo de opkomst nog iets op te krikken. Volgens oppositiepartijen is minder dan, minder dan 30% van de Venezolanen gaan stemmen. De vorige keer was dat nog 80%. De verkiezingen worden door het grootste deel van de oppositie geboycott. Maar twee oppositiekandidaten doen wel mee. Zij klagen over tal van onregelmatigheden bij de stembusgang. Zo zouden aanhangers van president Maduro volop ruimte krijgen... om kiezers bij de stembureaus te beïnvloeden. Verwacht wordt dat Maduro voor een tweede termijn van zes jaar wordt gekozen. Niet alleen door manipulatie, maar ook door de verdeeldheid bij de oppositie. De zoektocht naar een vermiste zeeman op de Noordzee is gestaakt. De kans is nul dat hij nog leeft, zegt de kustwacht. De man werd gistermiddag voor het laatst gezien aan boord van het koopvaardijschip waarop hij werkte. Toen zijn collega's hem nergens konden vinden, sloegen ze alarm. Het schip voer ten noordwesten van Texel en keerde om om zelf naar de man te zoeken. De kustwacht en de KNRM zochten met reddingsboten en helikopters, ook toen het al donker was. Rond twee uur vannacht gaven ze de hoop op een goede afloop op. In de Amerikaanse staat North Carolina is een man met een auto ingereden op een restaurant. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, onder wie zijn eigen dochter. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is een man van 62. Volgens de politie lijkt het erop dat hij bewust inreed op het restaurant in Bessemer City. Kort daarvoor zat hij volgens getuigen zelf nog binnen, met zijn familie. Zijn dochter van 26 die omkwam werkte voor het bureau van de sheriff. De identiteit van de andere doden is nog niet bekendgemaakt. De politie in North Carolina onderzoekt nog wat het motief van de man was.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 I see a face without a name. Riding alone live in a house of broken hearts. Leaves are falling in the park. Every day's a question mark. Where are you? taste of fine wine, sophisticated, so out of time. You don't play, you, don't play. you, just, win. you just win. Ain't I about to put all my money in? I can tell by the way that you look in my eyes. There's a whole other world that you want me to fly into. I know that it's different from the someone you're with, but baby, oh.